Mariette Kool met het NOS Journaal. Huis. Studenten houden het universiteitsgebouw in Amsterdam nog altijd bezet. Ook al is het ultimatum dat de rechter de actievoerders had gesteld inmiddels verlopen. De studenten hadden tot ongeveer kwart over twaalf de tijd om te vertrekken. Maar de politie heeft ze tot nog toe ongemoeid gelaten. De studenten hebben gezegd dat ze blijven. De universiteit gaat ervan uit dat ze gehoor geven aan de rechtelijke uitspraak en vertrekken. Het college van bestuur wil het gebouw morgen schoonmaken en maandag weer in gebruik nemen. De politie in Limburg maakt jacht op een ontsnapte tbs'er. Hij is een patiënt van forensisch psychiatrisch centrum De Royse Wissel in Venray... en wist te ontsnappen tijdens een begeleid verlof. Volgens Burgernet is het een 52-jarige man van Antilliaanse afkomst. Hij is voor het laatst gezien in het gebied tussen Oostrum en Gijsteren... ten oosten van Venray. Iraakse en Koerdische troepen bereiden zich voor op een aanval op de Iraakse stad Mosul. Die is in handen van IS. De aanval begint in april of mei en de gezamenlijke troepenmacht bestaat uit 20.000 tot 25.000 man, melden de persbureaus AP en Reuters op basis van een bron bij het Central Command, het regionale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten. Er zou nog geen besluit zijn genomen over deelname van Amerikaanse militairen op de grond. Mosul is een van de grootste steden in Irak ligt net buiten het Koerdische deel van Irak en werd in juni door IS ingenomen. Het geld dat is ingezameld voor de familie van Eric Garner... die in New York door politiegeweld om het leven kwam... is nooit bij die familie terechtgekomen. Dat melden familieleden van Garner. Er waren meer dan 19 crowdfunding-campagnes opgezet... en sommige haalden duizenden dollars op. De dood van Garner in juli vorig jaar was het begin van een dagenlange onrust in New York...